Jobboot met het NOS Journaal. Klanten van KPN. Een woordvoerder zegt dat monteurs hard werken om de problemen op te lossen. De aansluiting van klanten op interactieve tv gebeurt in fase. Door de storing was ook internet en bellen bij KPN vanaf het middaguur niet meer mogelijk. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Ook de Belastingdienst kampte met een storing. Die had niets te maken met de problemen bij KPN. Daardoor kon de Belastingdienst vandaag een deel van de toeslagen niet uitkeren. Van de 7 miljoen betalingen is 1,2 miljoen niet overgemaakt. Dat gebeurt maandag, zegt de Belastingdienst. Tesla roept wereldwijd 90.000 auto's terug. Het gaat om alle Models S van de fabrikant van elektrische auto's. Tesla gaat de veiligheidsgordels controleren nadat een klant een gordel, bij een klant een gordel is losgekomen. De Model S is veruit de meest verkochte auto van Tesla. Een klant van Tesla in Europa had bij het bedrijf aangegeven dat haar gordel losschoot toen ze zich omdraaide om met passagiers achterin te praten. Ze raakte niet gewond. Er is de grootste terugroepactie tot nu toe voor Tesla. Gewapende overvallers hebben zo'n 17 kostbare schilderijen gestolen uit het Stedelijk Museum in Verona. Onder meer meesterwerken van Peter Paul Rubens zijn gisteravond na sluitingstijd meegenomen. Volgens de burgemeester van de Noord-Italiaanse stad wisten de daders precies wat ze moesten hebben. De gestolen schilderijen zijn bij elkaar tussen de 10 en 15 miljoen euro waard. Nederland heeft de AAA-status teruggekregen van kredietbeoordelaar Standard Poor's. AAA betekent de hoogst mogelijke kredietwaardigheid. Van de eurolanden heeft alleen Duitsland die ook. Volgens Standard Poor's zijn het economische herstel en de groeiperspectieven in Nederland sterker dan eerder verwacht. Er zijn nog twee andere belangrijke kredietbeoordelaars, Moody's en Fitch. Bij die twee had Nederland al de hoogste kredietstatus. Het weer vanuit het noordwesten buien met kans op onweer of hagel. Morgen ook geregeld buien, soms met hagel en veel wind. Aan de Zeeuwse kust mogelijk stormachtig. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog maar één file en dat is op de A10, de ring van Amsterdam.